Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Volkskrant en NRC Handelsblad hebben op hun website een pagina groot pamflet gepubliceerd... gericht aan adverteerders van Geen Stijl en Dumpert. Daarin roepen meer dan 100 vrouwen uit de media en politiek bedrijven op geen zaken meer te doen met die website. Directe aanleiding is een oproep van Geen Stijl aan lezers om seksistische commentaren te geven op een foto van een Volkskrant-journaliste. Het pamflet staat morgen ook in de Volkskrant en NRC zelf. De Rabobank sluit per direct zes pinautomaten in de Achterhoek. Ze staan op plaatsen waar omwonenden risico lopen als de automaat wordt opgeblazen. De bank noemt de aanhoudende golf van plofkraken de belangrijkste reden om de geldmachines weg te halen. Zo werd afgelopen week nog een Rabobank-automaat in Terborg opgeblazen. Drie voormalige presidenten van Zuid-Afrika nemen afstand van zittend president Zuma. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat de democratie in het land een gevaar is. De drie roepen de bevolking op de grondwet te verdedigen. Steeds meer mensen in Zuid-Afrika willen dat Zuma aftreedt vanwege het ontslag van de minister van Financiën en corruptieschandalen. Zo zou Zuma miljoenen euro's overheidsgeld hebben gebruikt voor de verbouwing van zijn villa. Turkije mag in Duitsland geen stembureaus inrichten om eventueel een referendum over de doodstraf te houden. Dat heeft de Duitse regering bekendgemaakt. Een woordvoerder zei verder dat alle juridische mogelijkheden worden ingezet om het houden van zo'n doodstrafreferendum in de Turkse ambassade en consulaten te verbieden. Vicepremier Ascher zegt dat wat hem betreft zo'n referendum ook in Nederland niet wordt toegestaan. En de eerste etappe in de Ronde van Italië is gewonnen door Lucas Pustelberger. De Oostenrijker bleef in de slotfase het peloton net voor en hij is de eerste roze truidrager.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 look around you at your dreams coming true. For once in your life, everybody, I bring your body to my gladness in love. and me, baby, sing. Everybody in your body. Uh, one time to love time. Yeah. Everybody in your body.